Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Vanochtend is weer een Nederlandse coronapatiënt overgebracht naar een IC-bed in Duitsland. En vanmiddag volgt er nog één, zegt het coördinatiecentrum. Op die manier proberen ze iets te doen aan de drukte op de IC-afdelingen in ziekenhuizen in ons land. Het gebeurde tijdens eerdere coronagolven ook al, maar het is nu weer de eerste keer na de zomer dat het nodig is. De Duitse ziekenhuizen in de buurt van de grens hebben aangegeven dat er ongeveer 20 plaatsen voor Nederlandse patiënten beschikbaar zijn. Feyenoord heeft weer een nieuwe directeur, zegt het AD. Dennis de Kloeze gaat het doen. Hij wordt weggekaapt bij LA Galaxy, een club in Los Angeles. En zijn voorganger Mark Koevermans maakte vorige maand bekend dat hij hiermee gaat stoppen... nadat hij meerdere keren was bedreigd. Een arts in België is opgepakt omdat hij duizenden coronapassen zou hebben vervalst. Het viel de gezondheidsdienst op dat de man wel erg veel vaccinatiebewijzen uitschreef... Hij wordt aangeklaagd en ook de bijna 2000 mensen met valse papieren lopen dat risico. Hun coronapas is in elk geval gedeactiveerd. In Lelystad en Zeewolde kunnen mensen een gratis kroket scoren bij de snackbar. Die is gemaakt van geschoten wild. Jagers hebben dat bedacht om hun werk te promoten. Ja, het is ook om het wild wat er regulier wordt verkregen, dus met de jacht, om dat kwijt te kunnen, te kunnen promoten. Wild is prima eten, scharrelvlees van de bovenste plank, om het zo maar te zeggen. En wat er precies in de kroket zit, is nog een verrassing. Het kan een wild zwijn zijn, een ree of een mix daarvan. De snackbar waar je de kroket kunt krijgen hoopt dat mensen er zelfs twee nemen. Ik vind het fantastisch, ja. <laughs> Dan ben ik zelf ook een beetje wild. <laughs> Het weer nog flink bewolkt, maar in de loop van de middag is de zon af en toe te zien. Het is vandaag 6 tot 11 graden.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 En eh, we gaan het tweede uurtje in waarin we ook weer wat nieuwtjes doen. Wat culturele nieuwtjes denk ik. Het weerbericht zie ik hier voor me staan. Luus gaan we zo meteen doen. Ja. En dan hoorde je dat een, een, nieuwe snack van wild wat zelf geschoten is. wat nieuws. Zoals de naam dan gaan veranderen van Coquette in Crohet. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Maar die gaan we meteen claimen deze naam. Ja, maar ik ga hem niet doen. Nee, we gaan hem niet doen. Nee. Uh, eh, zo naar het, eh, de ode die Tolhans aan oma gaat zingen. Zullen we daarna het weerbericht even gaan doen? Daar, daarna gaan we het weerbericht doen. Gaan we doen. Kom maar Tol Oma die woont een huisje op het Klinkerdalerplein. Met een goudvis en der katje zit ze daar bejaard te zijn. Met drie brillen op haar steekneus leest ze nog het avondblad. Of ter dooien zijn gevallen, gut oh gut, het is me wat. Dat zijn dan de laatste jaren en het leven gaat zo snel. Oma die heeft grijze haren, maar ze redt het verder wel. Op dressoir, daar staan de kinderen, met hun kinderen daar weer bij. Ze zijn best terecht gekomen, alleen Jantje staan erbij. Die moest naar zo'n afkikcentrum. Iets met stuffies of zo wat. Dat moest naar een opkikcentrum. Gut, gut, het is me wat. Dat zijn dan de laatste jaren. En het leven gaat zo snel. Oma die heeft grijze haren. Maar ze redt het verder wel. Ook al is ze soms haar bril kwijt, televisie kijkt ze trouw. Kippig gluurt ze naar het aquarium, moppert waar blijft Willem nou? En ze breidt een camisoltje, Jan van Mien had kou gevat. Wordt de boetslap van zijn auto, gut oh gut het is me wat. Dat zijn dan de laatste jaren en het leven gaat zo snel. Oma die heeft grijze haren, maar ze redt het verder wel. En de kinderen gaan naar oma met hun zorgen, dat is gewoon. Ze stopt 25 gulden in de jaszak van haar zoon. Kijk je uit als je gaat rijden. Schrijf het wel weer op de lat. Neem de taart mee voor je kinderen. Gut, oh gut, het is me wat. Dat zijn dan de laatste jaren. En het leven gaat zo snel. Oma die heeft grijze haren. Maar ze redt het verder wel. dan speelt ze op haar orgel. Zingt met hoge ijle stem van de klok van Arnhemuien. En hoera de paardentrem. Maar ze wordt wel eens vergeten, zondag samen met haar kat. En een hele doos gebakjes, gut oh gut het is me wat. Dat zijn dan de laatste jaren en het leven gaat zo snel. Oma die heeft grijze haren, maar ze redt het verder wel. Ja, wat een heerlijk nummer van Tol Hansen. Die eh, toen de tijd ook bekend was met Big City. Maar ik vind dit nummer eh, persoonlijk toch wel wat, eh, wat leuker, eigenlijk. Um, ehm, Luus, ga je het weerbericht doen? Ja, het weerbericht. Ja, daar was, eh, was ik mee bezig. Ik dacht van, eh, we gaan eh, het een beetje gezellig maken, denk ik. Ja. Maar is die gezellig weerbericht dan? Nou, de komende dagen is het een beetje bewolkt en zo goed als droog. dus dat ziet er wel gunstig uit. Overdag wordt het ongeveer 8 graden. Dat fris, aan de frisse kant. En s'nachts blijft de temperatuur ook rond de 4 graden hangen. De wind draait geleidelijk naar het noordwesten en is matig, windkracht 4. En vanaf vrijdag wordt het overdag wat kouder met temperaturen rond uh, eh, 5 graden. En de wind trekt ook weer aan, dus ja. ja maar, wordt wat, eh, het wordt weer steeds eh, meer winter. Ja, maar het is de tijd voor natuurlijk. Ja. Oké. Lekker de kachel aan, warm aan met slagroom. Lekker. John was het een, lekker duetje. Mhm. Een lekker nummer. En ehm, ik zie dat jij... Eh, we hebben geen artiest van de dag kunnen vinden... maar jij hebt... Eh, dan gaan we eigenlijk naar het volgende nummer zo wel even doen. Je hebt een eh, goede artiest gevonden... waarvan jij zegt, nou, moet Hij heeft veel aandacht. Hij kan wel... ja, hij, in Nederland is hij nog niet zo bekend... maar er gaan denk ik wel veranderingen in komen. Oké, dan gaan we. Ik heb eerst nog een mededeling. Dat gaat over de participatiekrant. En ehm, Halem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort. Eh, zinvol werken, meedoen in de samenleving. Collega's hebben, arbeidsritme opdoen. Het voorbereiden op de terugkeer in de, de zaakjes werkende maatschappij. Zomaar een paar doelen voor burgers in de regio Halem. En om je te oriënteren is er nu de participatiekrant. Op 24 pagina's bieden 40 organisaties informatie over hoe je mee kunt doen... met allerlei soorten werkactiviteiten... Met een oplage van 6000 kunnen heel veel mensen worden bereikt. De krant is eh, gratis verkrijgbaar bij, de alle, bij alle bibliotheekvestigingen... bij de vier gemeenten en bij Pasmets. De krant is natuurlijk ook digitaal te bekijken en eh, door te bladeren eh, via www.jumpoe.com.nl. Dus, en zo even wat verder. De participatiekrant die volgt op de vier live-edities van de participatiemarkt. De digitale editie en op de serie eh, podcast interviews. De organisatie van al deze participaties... participatie een moeilijk woord, hè? Het is een rotwoord, hè? En het is drie keer woordwaarde met Scrabble, dat weet je. <laughs> Nou, oké. Okay. Eh, is in handen van Pasmets, Bibliotheek Zuid-Kennemerland... en de gemeente Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en eh, Zandvoort. Ah, dat is even struikel van mijn eigen woorden. Wat een drama zeg. Nou, ja, je hebt het gehaald. Ik heb het gehaald, en drie keer woordwaarde, dus we gaan lekker verder. jij gaat jouw artiest doen ik ga mijn artiest doen. En mijn artiest die, eh, is geboren op 26 oktober 1967 in Nieuw-Zeeland. Eh, hij is een singer-songwriter en countryzanger. En in 2011 kreeg hij een ster in de Music City Walk of Fame in Nashville. En dan heb ik het over Keith Lionel Urban. En hoewel uh, Urban geboren werd in Nieuw-Zeeland... groeide hij op in Queensland, Australië. En toen de jonge vrouw aan, zijn, aan eh, Urbans vader vroeg... of ze in zijn winkel een advertentie mocht ophangen... waarin zij uh, gitaarles aanbood... gaf hij toestemming in ruil voor dat zij lessen zou geven aan zijn zoon. En zo leerde Urban op zijn zesde al gitaar spelen... en hij bleek ook zeer getalenteerd. Twee jaar later won hij al verschillende talentenshows... en hiernaast was, was hij betrokken bij een acteergroep... waar hij leerde om te zingen en dansen en teksten te onthouden. Nou. Eh, hij werd, eh, zijn muzikale smaak eh, kreeg hij van zijn vader mee. En ook had Urban een voorkeur voor countrymuziek. En hij werd geïnspireerd door countryzangers Clint Campbell, Don Williams... en niemand minder dan Dolly Partner. En door songwriter Jimmy Webb. Later ontdekte hij ook de Dire Straits... en raakte hij zwaar onder de indruk van het gitaarspel van Dire straits vormen Mark Knopfler en Lindsey Buckingham van Fleetwood Mac waarop hij gitaarspel ging onderzoeken en eindeloos oefende... tot hij het techniek onder de knie had. Ik heb hem ontdekt op de LP van Greenfield van Barry Gibb... waar hij een eh, nummer zingt eh, van eh, Barry Gibb. En dat is echt een heel mooi nummer. Dat heet To Love Somebody. En ik ga hem nu draaien. Daar komt hij Daar is hij Oké. There's a light, a certain kind of light that never shone on me. I want my life to be live with you, live with you. There's a way. Everybody say do each and every little thing. But what does it bring if I ain't got you? If I ain't got you, baby, you don't know what it's like Love somebody the way I love you. Ik heb straks nog een nummer van hem. Die, eh, die is ook zo geweldig. Ja? Ja. Jij bent een beetje eh, helemaal in trance, zag ik. Nou, ik, uh, ik vind gewoon hele lekkere, muziek. muziek. En als het goed is, komt hij, als alles doorgaat, komt hij volgend jaar mei. Ik dacht, hang we er niet aan op, 22 mei naar Nederland. Misschien wel bij jou thuis ook nog. Wie weet. Nou, hij is van harte welkom, moet ik zeggen. Ja, dat geloof ik. De koffie staat klaar. <laughs> Ja, dat dacht ik ook. <laughs> We gaan even lachen met Van Coat en de Bie. Veel oudere dames zijn natuurlijk niet zo jeugdig meur. Daarom zullen zij vaak kiezen voor navigatypes die een zekere rust en beschaving genereren. Zoals de gezusters Jet en Koosje Venendaal. Oh nee, Kos. Oh nee, niet langs die vrachtwagen en dergelijke, ha? Maar die staat stil, Jet. Niet langs, zei Koos. Dan wachten wij maar tot die doorrijdt. Ja, dan botsen ze op onze achterkant, hoor, Jet. Ik kan dat niet zien, Koos. Zo'n vrachtwagen vol met biokalfjes. hè? Oh nee, dan zie je de neusjes, Jet, door die luchtspleten opzij. Maar deze is dicht, hoor. Nou, dan zitten er misschien wel illegale Chinezen in, ha, en dergelijke. Ach, kind, je kunt toch niemand meer vertrouwen op de grote weg? Ik vind het zo inconsequent van je, Jet. Je eet het toch? Nooit, Koos. Ik eet nooit kalfsvlees. Ja, maar Chinees toch wel? Ik passeer hem gewoon, nee, maar hoor. ik zie dat metafysisch. Dat weet je best. Ja, het is lekker weer geworden, hè? Ik denk wel dat we in de tuin kunnen zitten bij tante Hortense. Nee, overdrachtelijk. Oh, ik dacht dat je de beeld bedoelde. Eh, tante woont in Zeist, Koos. Op de rand van Zeist en de beeld, hè? Ja, maar dan valt ze toch onder de beeld? Nee, andersom. Daar staat het. Kijk maar maar. Zeist. Zie je wel? En dan moeten we rechtsaf, Koos. Ik weet het nog van de vorige keer. Dan moet je rechts voor sorteren, ja. Koos. Rechts voor sorteren. Ja, nu. maar pas over 16 kilometer, Jet. Kijk maar, daar staat het. Zeist rechts 16, hè? voor sorteren, Zeist Koos. 16. Nu. Anders laten ze je er niet meer tussen in Nederland. Nu. Ze zijn grappig, hè, die broekjes. Broekjes? Welke broekjes, Koos? Die meisjes. Daar, in alleen die strings. Op die billboard. Daar, rechts. Hij ah, jakkie, bakkie, jakkie, bakkie. Links houden, Koos, links houden. Ik moest rechts voor sorteren. Blijf in deze baan, Koos. Niet naar rechts nou, links. Ga terug, Koos, anders denken ze dat wij het erom doen, hè? Nee, dat is het nou juist. Je doet ze niet erom, maar ertussen. Waar tussen? Tussen je billen. wat doe je daartussen, Koos? Je string. Wie doet je string tussen je billen? Nou, daar hoef ik niet bij geholpen te worden. Dat kan ik zelf wel. Maar wat kan jij zelf wel, Koos? Mijn string aantrekken, Jet. Maar begrijp ik dat goed, Koos? Heb jij een string gekocht? Zo'n slattenslip? Ja. Zo'n, zo'n, zo'n kokottenculotte? Ik heb er wel vijf. Vijf? Jij draagt vijf van die, van die, van die, van, van, van die billenlente. Ja, hè, één voor één natuurlijk. Oh. Ze zitten heerlijk. Er, gebeurt echt wat met je, hè? Net of het leeft daar beneden. Ik ben stupefaco's. Ik ben perplex perplex en stupéfa en désolé. En ik Penelope. Wat ben je, Koos? Penelope en Eurydice en Madame Recamier. Ja, metafysisch hoor. Het is meer het idee, hè? Het is gewoon spannend, romantisch. Je moet het zo zien dat het eigenlijk een omgekeerd décolleté is. We maken al zo weinig mee, hè? Oh, dat noem jij weinig meemaken ja. en dergelijke. Als mijn enige zuster op klaarlichte dag op de grote weg op 16 kilometer van Zeist langs haar neus wegzet dat zij zojuist de garderobe van een paaldanseres heeft aangeschaft. Nou, ik heb hem aan. Wat? Mijn string, de zwarte. Nu, hier. Hij rijdt heerlijk. Trek uit, goos. Ja. Trek uit. Nou, dan moeten we even stoppen. Eh, ik bedoel, draai om, draai nee, om. dat zit niet lekker. Het lintje moet achter je. Jakkie, jakkie, jackie, bakkie. Over mijn lek, We nemen de eerste afslag rechts. Maren. Niks te maren. De eerste afslag rechts. En dan rijden wij over de A12 en de E35 naar Veenendaal. Ja, daar komen we net vandaan. Naar huis. En daar pul jij die veter tussen je ordinaire kadetten vandaan... en dan trekken wij jou een keurig directeurbroekje van mij aan. En ik bel Tante nou, nou, Hortense, nou, dat we wat later zijn. En oh, oh. vervolgens keren wij langs precies dezelfde weg terug naar Zeist. Het is nu nog maar 10 eh, kilometer, hoor je. Zo ga jij niet in de tuin bij Tante Hortense zitten, Koos. En zeker niet met oom Leo erbij. Ach, is oom want Leo die lust er wel pap van. Ach, Koos, leer mij de mannen kennen. Nou, dan moeten we bij mijn Maarsbergen even naar het tankstation. Eh, onzin, Koos. We hebben vanmorgen nog een volle tank gekocht. Ja, maar ik moet nog wat condooms trekken, Jet, voor het oh, weekend. Nee, ik heb toch een oh, heleboel condooms nodig. Zwaarten. voor het weekend. Zwarte. Ja, Aldersetje en Koos Veenendaal. wat ah. waren ze toch goed in die periode. Nog steeds eigenlijk. Als je ze terug hoort, denk je wat een heerlijke, heerlijke optreden hadden deze twee mannen toch. Geweldig. En wat een types. Ga je eh, jouw eh, tweede nummertje doen? Ik eh, ga mijn tweede nummertje van Kiet uh, Urban Oké, okay, hij opzetten. open. Laten we hem... daar gaat hij. I can see you over there staring at your drink, watching that I sink all alone tonight. And chances are you're sitting here in this bar, cause he ain't gonna treat you right. Well, it's probably not my place, but I'm gonna say it anyway, cause you look like you Hadn't felt the fire, had a little fun, hadn't had a smile in a little while, baby. Blue looks good on the sky. Looks good on that neon buzzing on the wall, but darling, it don't match your eyes. just pick you up kind of guy trying to drink you up, trying to take you home. But I just, I don't understand how another man can take your son and turn it ice cold. Well, I've had enough to drink and it's making me think that I just might tell you if I were a painter, I wouldn't change it. I just paint you bright, baby. Cause blue looks good on the sky. Mm. It looks good on that neon buzzing on the wall, but darling, it don't match your eyes. het van onze lust. Zeg maar de, het eh, liedje van de eh, sidekick, zoals ze maar noemen. In plaats van de artiest van de dag. Ja, dat, dat was het ook. Het was ook mijn liedje. Heerlijk toch. Lekkere muziek. En eh, ik hoop dat de luisteraars ook van genoten hebben. Dat hoop ik ook. Oké, dankjewel dus. how much you'll never know. You've got me lonely. Untouchable memories seem to keep haunting me of love. onder de klanken van de sukiyaki eh, schijnt de zon hier volop te midden in onze studio aan de Tolweg. wat we wat mogen insmeren hier voor ja, we kwamen. Ja, want je eh, voorhoofd verbrandt. Word Ja, Ja, ja. Oh, alleen je voorhoofd. Oh. Ja. Maar nou ja, goed. De rest komt ook een keer. Dit nummer de deed me denken aan eh, onze eigen Anneke Grunlo. Ja, wat is daarmee dan? Nou, die had ook zoiets. Dat, dat klonk zo. Dat, was, dat, was, dat ging volgens mij zo. Zal ik het stukje laten luisteren? Ja hoor. ik denk dat jij de, van, de voeten, van, die, hete voeten bedoelde, brandend zand. Nee, nee. Het was een, eh, ja, ik weet het niet. Oh, dat zou ook nog kunnen. Dat ik maar een stukje heb van dat nummer. Brandend zand. En zo gaan niet we zingen, Jan, niet zingen. Nou ja, je weet nooit wat goed voor is. <laughs> nou, niet, precies mijn carrière hier <laughs> en over.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 dit is dus wat ze bedoelde eigenlijk. Brandon Sands. als ik dit nummer hoorde... of er vroeg nog geen sandalen bestonden. Maar hoezo? Nou ja, maar eh, dat, is zand. Ja, maar wat we dan heb je toch geen last van het zand als je lekker sandalen hebt. Dus niet zo heet dan. Nou, maar je moet toch... Aan je voeten, ja. Ja, ik heb het altijd afgevraagd. Maar het oh. was een heel oude van, nou, eh, ja, eh, van is... is inmiddels ook gaan, gaan hemelen. En uh, een Nederlandse zangeres die hier toch heel veel hits gaat Weet je wanneer deze een hit was? Ik denk 1968 of 69. 62. 62 eerder. 62. Ja, ja kun nog andere Toen waren wij... Uh... Kun je nog andere hits opnoemen van eh, jij of niet? uit het hoofd en niet, eh, niet meekijken. Van uh, Anne Grunlo? Ja. Surabaya. Simeroni. Ja. Ja. En wat hebben we nog meer? Ja, nog een paar. dat ging vaak, nou moet ik spieken. Want ging vaak over Indonesië ook, hè? Ja, ja, daar kwam ze toch ook vandaan? Daar kwam ze vandaan, ja. ja. ze woonden. ik heb vroeger in Amsterdam-Ostdorp gewoond. Daar woonde zij ook, in Torenwijk. Ik weet ook, een... heb ze jaren gewoond met haar Niet man. Niet in... Singapore. Nee, ja, misschien daarvoor, ik weet het niet. Zou kunnen natuurlijk. Eh, ik heb wat activiteiten te melden van de locomotief eh, van de blauwe trim. En eh, de locomotief is uh, voor alle senioren... en ook als de lichamelijke of geestelijke gezondheid wat beperkt is... met elkaar deelnemen, deelnemers en vrijwilligers organiseren we... iedere dinsdagochtend een gezellige bijeenkomst... waarbij iedereen zichzelf mag zijn. We drinken met elkaar een kopje koffie of thee. De ene keer wisselen ervaring uit, dan weer doen we een spelletje. En soms luisteren we naar muziek, een verhaal of een gedicht... dat door een deelnemer is voorbereid. Of we bespreken actualiteit. Eigen inbreng en ideeën worden natuurlijk zeer gewaardeerd. En na de koffie gaan we ontspannen bewegen op muziek... en dat doet ieder op zijn, haar eigen niveau en tempo. Uh, een keertje vrijblijvend komen kijken is altijd mogelijk... en meedoen kan altijd naar aanmelding. Een begeleider of mantelzorg mag natuurlijk de eerste keer mee. Elke dinsdag van 9 tot 12 is dat eh, festijn. En dat is dan 2 eh, euro per keer kost dat, inclusief koffie of thee. En de informatie eh, of aanmelden kan door te bellen of te mailen met Eva Elfrink. En die is te bereiken op 0644683110. Nou, weer een leuke tip voor onze luisteraars, dacht ik zo, toch? Ja. fathers love daughters like mothers love sons. They've been writing our story before there was one from the day you arrived. Till you walk, till you run. There is nothing but pride, there is nothing but love. They can offer advice that you don't want to hear. Was that cut like a knife and still ring in your ear? You think of them, maybe of you arrogant if you need evidence. Who gave you confidence? A snap of the finger. And you're not a child, but you're still holding on as you walk down the aisle when they give you away. To hear someone else say that someone will love you till their dying day. Lie, die, die, die. Lay, lay, diddy, Fathers love daughters like mothers love sons. They've been writing our story before there was one from the day you arrived. Till you walk, till you run. There is nothing but pride. There is nothing but love. the story choose to remember or choose to forget if they took you to school or they tucked you in bed you can say it don't matter you won't do the same you think no one noticed when you looked away fathers love daughters like mothers love sons they've been writing our story before there was one from the day you arrived till you walk, till you run. There is nothing but pride, there is nothing but love. Now they're getting older, and you ain't so young, so you take care of them like your daughters and sons. You can ask for forgiveness, they could ask for the same. Forget all the anguish, the heartache, the pain. Wherever you go, wherever you them that is with you, and that's you that's with them. Fathers and daughters, and mothers and sons, as one story ends, another's begun. Light, light, light, light, light, light. Oh, fathers love daughters, like mothers love sons, they've been writing our story before there was one from the day you arrived Till you walk, till you run There is nothing but pride There is nothing but love From hello to goodbye That's the story of love oh. That's the story of love verhaal de liefde, de story of love. Eh, goed, heel mooi vertolkt door uh, Bon Jovi. Eh, we gaan taartjes eten, zie ik. ja, in het Noord-Hollandse archief aan de Janstraat biedt alle Haarlemers dinsdag een stuk taart aan van 776 ja, oh nee, nee, vanwege de 776e verjaardag. De oma's cake, zeg maar. Ik denk, wat een oud taartje, maar dat is het niet. Oma's cake. Hij ziet er goed uit. Okay. Ook zijn uh, traditiegetrouwde stadsrechten daar weer te bewonderen. En is er een stadsrechterroute uitgezet voor, door middelbare scholieren. Burgemeester Jos Wiener zal de taart dinsdagochtend aansnijden... en vanaf half elf vanmorgen zijn alle Haarlemmers welkom... om een stukje taart mee te komen eten, zolang de voorraad strekt. Nou, leuk, leuk idee, Dus je kan tot vier uur vanmiddag een stuk taart eh, komen halen. Oké. Maar hij is niet uit 1700 zoveel? Hij is niet uit 776. Nee, hij is, eh, het is vanwege het 600, 700... Jan, je maakt me in Nee, waarom? 776 jaar uh, oude stad. Dat zijn goede letters voor je neus. Ja, nou, zo groot zijn. Maar jij zat er doorheen, dus ik ging helemaal fout. En jij maar wat zeggen als ik eh, met de ja, participatiewet het uh, eh, ja. ga. Ja, ja, Jij dacht, nou, dan zal ik er even doorheen.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 hoe Parijs uh, eh, s'morgens om vijf uur ontwaakte... en het, uh, het, het, dagelijks leven daarop gang kwam. Heerlijk nummer. jij hebt nieuws, hier. ja, ja, ieder jaar organiseert de Libelle een, een sterverkiezing. En dit jaar heeft de tijdschrift ook een verkiezing uitgeschreven. En dit jaar stond deze in het teken van mensen die zich inzetten voor duurzaamheid. En de Haarlemse Marleen Zwartkruis heeft deze sterverkiezing 2021 gewonnen. Eh, Marleen subt door de grachten van de stad en verzamelt afval. En zo ontving, eh, ze ontving van de lezers de meeste stemmen voor haar inspanningen om Nederland schoner te maken. En tot haar grote verbazing werd er vanmorgen bij haar aangebeld door Hilmar Mulder, de hoofdredacteur van de Libel, die haar uh, feliciteerde met de eerste prijs. Eh, eh, ik had het natuurlijk gehoopt, maar absoluut nooit verwacht, zegt Marleen. Er waren zoveel mooie initiatieven die dit jaar meededen. Dus zij is apetrots. Ja, nou, begrijp het. is toch leuk? Ja, en hartstikke leuk. Heel leuk dat ze dat doet. Hè? Ja, Goed gefeliciteerd hè, ook eh, namens ZFM. Zo had, had ik ook wel eens een keer doen voor onze Patrick. Hè, die met zijn vuil verzamelen, onze Patrick Berg. Ja, ook mooi initiatief. Hè? Ja, prima. Helemaal goed. Ja, dat was na de Grand Prix. Hè? Na eh, nou, we hebben het een tijdje gedaan. Ja. Dat ik eh, ook wel eh, noemenswaardig eventjes. Want dat is onze echte onze dorpsgenoot. Uh, aan het begin hebben we wat nummers van Adele gedraaid. Die had een nieuwe cd uitgebracht. En wie heeft ook een nieuwe cd uitgebracht? Is de grijze rocker Ross Stewart. En heel toevallig heeft hij ook een nummer erop staan. Dat is net zo getiteld als Adele Hold should last. Do we live in fear? Is our conscience clear? With so many questions unasked. Keep your loved ones safe. Keep your family close. Keep your children by your side. change is gonna come. Sam Cooke once sung, Oh, lay down that burden of hate. With cities divided and homeless equality for all someday. Keep your loved ones safe, keep your family your children by your side John Lewis never failed. To the bigots and the racists and those that divide feel a spotlight of justice someday. Ja, dus ik had het erover dat eh, deze man nog steeds wel aardig mee kan in de muzikale wereld. Hè? Ja, nou, hij is nog steeds, je hoort het, hij is nog steeds heel goed bij stem. Goed maar zo zijn er wel meer oudjes. Tom Jones bijvoorbeeld ook. Ja, ja het zijn toch dus zangers die het wel heel lang doen en nog steeds goed blijven doen. Heel belangrijk goed natuurlijk. Zijn. Goed bestemd zijn. Eh, ja, we gaan eruit met uh, Dario G. En het, onder dat gaan wij afscheid nemen, want het zit er al weer op deze twee uur op deze dinsdag. lunchroom. We hebben het erg gezellig gevonden om weer buiten te zijn in de Vanaf deze kant de studio op de Tolweg.